Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zijn nog steeds tevreden over koning Willem-Alexander. Bijna 70% vindt dat hij zijn taak goed vervult. Blijkt uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête van de NOS. Ruim de helft van de ondervraagden vindt wel dat het koningschap moet worden gemoderniseerd. Met name waar het gaat om de kosten en privileges van het koninklijk huis. De nachtelijke festiviteiten voorafgaand aan Koningsdag zijn zonder grote problemen verlopen. Vooral in Utrecht en Den Haag waren gisteravond zoals altijd veel mensen op de been. 100.000 in Utrecht en 200.000 in Den Haag. Vanochtend bezoekt koning Willem-Alexander met een deel van zijn familie Dordrecht... voor de eerste Koningsdag Nieuwe Stijl... met een parade van schepen, muziekvoorstellingen en presentaties van het bedrijfsleven. Het dodental van de aardbeving in Nepal is opgelopen tot ruim 3200. Er zijn 6.500 gewonden. Ondanks regen en kou hebben veel overlevenden de afgelopen nacht opnieuw buiten geslapen, uit angst voor naschokken. Er zijn ongeveer 350 Nederlanders in Nepal, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is nog niet gelukt met iedereen contact te krijgen, maar tot nu toe zijn er geen berichten over Nederlandse slachtoffers. In Graven in Noord-Brabant is vannacht een theater uitgebrand. Dat gebeurde nadat enkele mannen het pand waren binnengedrongen... en de eigenaar die er in zijn eentje was hadden mishandeld. Al snel stond het pand in lichterlaaien. Vorige week was het theater in Graven ook al doelwit van een overval. De eigenaar wist de indringers toen te verjagen. Bram Moskowitz zal als politicus niet zelf over belastingzaken discussiëren. Hij laat die debatten over aan anderen, zei hij in het radioprogramma Echte Janne. Moskowitz wordt lijsttrekker voor de nieuwe partij VNL. Als advocaat had hij grote problemen met de Belastingdienst. Hij zou stelselmatig belasting hebben ontdoken. Het weer, in het oosten en zuidoosten eerst nog buien. Vanochtend trekken die weg en daarna breekt vanuit het noordwesten steeds vaker de zon door.